Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren hebben minder vertrouwen in de overheid, blijkt het onderzoek. En ook deze jongeren in Amsterdam zijn niet echt enthousiast. Hoorde mijn collega, die vroeg of ze een cijfer wilde geven. Ja, ik denk wel een vijf. Eigenlijk twee. Ik vertrouw je niet eigenlijk. Uh, ja, 3,5, 4, zoiets. Best wel laag. Coronamaatregelen zoals de avondklok en het sluiten van de horeca... hebben volgens jongerenwerkers gezorgd voor het dalende vertrouwen. Ze praten veel met jonge mensen en ze merken dat er steeds meer van hen anti-overheid worden. Dat gevoel werd alleen maar meer door corona. Maar er spelen nog meer dingen, zegt jongerenwerker Michel. Ik werk veel met jongeren met eh, financiële problemen. Nou, die geven bijvoorbeeld aan dat ze niet durven om een toeslag aan te vragen... terwijl ze er wel recht op hebben, omdat ze heel erg bang zijn dat ze benadeeld worden uh, naar aanleiding van de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Uit twee onderzoeken onder jongerenwerkers blijkt ook dat jongeren steeds vaker geloven in complottheorieën. Social media speelt volgens hen daarin een grote rol. Door posts en berichten raken ze steeds meer in een bubbel vol complotten. Voor het CDA komt het hoofd van Tweede Kamerlid Henry Bontenbal op de verkiezingsposters te staan. Met maar zes, zes zetels in de peilingen, waar ze nu nog veertien hebben... krijgt de best wel onbekende Bontenbal het lastig, denkt politiek verslaggever Wilco Boom dan zijn ook nog eens eh, eh, stemmenkanon omzicht vertrokken en zeer onlangs eh, Keizer. En dan heb ik het nog niet gehad over de opkomst van BBB, de partij van eh, Van der Plas... waar het CDA bij de Eerste Kamerverkiezingen veel kiezers aan is kwijtgeraakt. Bontebal volgt Wopke Hoekstra op, die vorige maand zei niet verder te willen als lijsttrekker. Het is corona-versoepeldag in Nieuw-Zeeland. Inwoners kunnen hun mondkapjes ritueel verbranden... want daar zijn ook de laatste coronaregels afgeschaft, vertelt correspondent Maaike Weijers. Tot nu toe moesten Nieuw-Zeelanders nog steeds zeven dagen verplicht in thuisisolatie... als ze een coronabesmetting hadden. En dat gold ook als ze tussentijds negatief testen. Eh, en daarnaast moesten er ook nog steeds verplicht mondkapjes worden gedragen... door iedereen in een eh, zorginstelling, zoals een, een ziekenhuis of een verzorgingshuis. Dat waren eigenlijk de laatste maatregelen die nog over waren. In Nieuw-Zeeland golden juist lange tijd super strenge coronamaatregelen. Het land zat dik twee jaar op slot voor toeristen. Het weer zonnig vandaag. Komende nacht en morgenochtend een paar buien. Maar morgen opnieuw zonnig en warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in Noord-Holland en die staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep staat 5 kilometer file. Vertraging is 10 minuten.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 Never seen you before, where you come from? You got a fat bum bum, I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared if I were married. This might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there. Trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere. Trouble gon' find me, bubble and whiny. Hey. Trouble gon' find me. Trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me. Trouble will find me. It's okay, girl. Bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh girl get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance.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 In een maand tijd zijn in de Oostenrijkse hoofdstad drie daklozen aangevallen met een mes. Twee van hen zijn overleden. Henry Bontebal is de nieuwe lijsttrekker van het CDA. De verenigingsraad van de partij heeft unaniem ingestemd met zijn voordracht.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 Chantal, mijn Amsterdam Gaan we lekker uit onze stekker, jawoel Wakker Red Bull, staat een overvloed, cool Ey, de blakken net samiak. Shoot op brouw, bij mijn bal gehakt Percentages in mijn sap, uit een blik geen tap knallen op open, hoofd naar achter gebogen en gaan grappen maar.